Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het ministerie van Bouw in Israël heeft bekendgemaakt dat de aanbesteding is gepubliceerd voor de bouw van 1355 huizen voor kolonisten te bouwen op de door Israël bezette westelijke Jordaanover. De huizen moeten worden gebouwd in zeven nederzettingen. Volgens Israëlische media zal de bouw meteen na de aanbestedingsprocedure van start gaan. Internationaal roepen de plannen veel kritiek op. Onder meer buurland Jordanië heeft de bouw scherp veroordeeld. De regering wijst erop dat de nederzettingen in bezet Palestijns gebied... volgens het internationaal recht illegaal zijn. De dringende oproep van het kabinet vrijdag heeft opgeleverd dat in ieder geval vijf provincies dit weekeinde extra noodopvang hebben geregeld voor asielzoekers. In Middelburg in Zeeland kunnen met spoed 200 tot 250 mensen terecht. In Emmen in Drenthe 150 mensen. Ook Dronten in Flevoland heeft plaatsen. En Utrecht en Amersfoort vangen samen 100 mensen op. Ook in Hengelo in Overijssel zijn het er 100. RTV meldt dat daar vanavond bussen zijn aangekomen met vluchtelingen uit Ter Apel. De aanmeld locatie was de afgelopen tijd overvol. In het asielzoekerscentrum in Goes zijn 49 van de 320 bewoners positief getest op corona. Alle bewoners zitten per direct in quarantaine en ze mogen het terrein niet af. Verder is de mondkapjesplicht weer ingevoerd en moeten bewoners afstand houden van elkaar. Bij controles heeft de politie twee voertuigen aangehouden... met in totaal ruim 700 kilo zwaar vuurwerk. De politie hield gerichte controles in het oosten van het land... om import van illegaal vuurwerk te voorkomen. De inzittenden van de auto's zijn aangehouden. Een man van 31 en een vrouw van 22 hadden 500 kilo bij zich. Een man van 22 en een van 25 vervoerden 235 kilo. De verdachten zitten vast. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het zo'n graad of 3.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 Um, en daar gaan we mee beginnen. Eh, de track heet Sa Re Sa eh, geen idee wat het betekent, maar de meergeletterden onder ons zullen dat vast wel weten. David J. Pena, die maakte het album Winds of Chains. En, nou, en even kijken, Homecoming, dat is de track waar we gaan mee gaan beginnen. Dan we, gaan we terug in de tijd en dan zitten we toch inmiddels alweer goed in 2008. En dan hebben we het over bijvoorbeeld Saptarasa van Juraji Jazz. En... Eh, in the Presence of Angels, eh, Frans Amati. Ehm, ja, dat was eigenlijk de periode in de New Age muziek waar veel artiesten ehm, hun eh, albums, de titels met engelen eh, meegaven. Dat zal ongetwijfeld wel een reden hebben. Body and Mind Music, dat is het laatste album in dit uur. En dat is een, met meerdere artiesten samengesteld destijds door het label Oriane Music. Eh, nog steeds gezeteld in Haarlem. Eh, ooit begonnen in Eindhoven, toen verhuisd naar Heemstede in de Gramophone House eh, aan de Bronsteeweg. Daar hebben ze toen gezeten. Ik heb er nog eens wel eens een interview af mogen nemen van een van de medewerkers van Oriane Music. Goed gezegd hebben viso-radio.info. Daar kan je het allemaal terugvinden. En ik wens je heel veel luisterplezier. www life went by. Life went by. When you taught me to die. When I'll leave this world a better man. What was it with the flesh? What was it with time and space? what was it with our karma? I struggle for grace. Why do I still love you so much? And how is it that you can now so hate me? Why do I tremble without your touch? It's okay, you don't need to explain to me. So I stand at the cross between Mary and John. to say, I'll meet you in paradise. In paradise. And I will go back to the place, that place where you lived as a child. As a child. I'm just passing through on my way to another life. Another life. Did you ever marry, sweetheart? men have children. I asked you once when would we meet again? When I show you photos. And you said when I show you photos of them. Have we dismantled each other completely yet? Is there a throne in the sky? What was it that we were so busy with as our life went by? Oh, Christopher Hart. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at bit.ly.com slash cmuse. Sita Chris. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at christopherjamesmusic.net. But it feels like a little sign to not give up on loving you as if I could. Where do I go from here? Somewhere down the line, I have faith in God above to guide my footsteps. And know that God loves you. He tells me all the time, even the bad is good. There are no mistakes, no, no. I thought we'd do this thing together. But feelings are not truth, they're just a drama in the mystery.